Ze zijn bang dat ze de pensioenen in 2012 moeten verlagen als de regels niet worden versoepeld. Onder de vijf zijn het ambtenarenfonds ABP, het pensioenfonds Zorg en Welzijn en het pensioenfonds voor de bouw. De problemen zijn onder meer ontstaan door de lage rente, maar hebben er ook mee te maken dat mensen steeds ouder worden. Onlangs werd al bekend dat 14 pensioenfondsen er zo slecht voor staan dat ze mogelijk volgend jaar de uitkeringen al moeten verlagen. Minister Donner ziet weinig in versoepeling. Hij roept de Tweede Kamer op het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen snel te behandelen. Als mensen langer doorwerken scheelt dat de pensioenfondsen in hun verplichtingen. De Vrom-inspectie wil de deuren van fosforproducent Termfos in Zeeland sluiten als het bedrijf zich niet snel aan de milieuregels houdt. De inspectie noemt de situatie ernstig en zorgwekkend en heeft er begin vorig jaar al op aangedrongen dat de provincie Zeeland maatregelen neemt. Dat blijkt uit stukken die in het bezit zijn van de NOS. De grootste fosforproducent van Europa stoot te veel zware metalen en dioxine uit, heeft een dubieus veiligheidsbeleid en zorgt voor stankoverlast in de omgeving. Ook is het aantal bedrijfsongevallen de laatste jaren flink gestegen. Volgens de provincie is er geen onmiddellijk gevaar voor de gezondheid van omwonenden. Ze willen het bedrijf tot 2015 de tijd gunnen om orde op zaken te stellen. Bij Termvos in Zeeland werken ruim 350 mensen. De Nederlandse waterpolosters hebben in de halve finale van het EK verloren van Rusland. In Zagreb verloor Oranje met 10-7. Olympisch kampioen Nederland neemt het vrijdag tegen Italië op in de strijd om het brons. Het weer, vannacht enkele buien, vooral langs de kust en minima rond 12 graden. Morgen opnieuw buien en maar weinig zon.